Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. 29.000 Oekraïners konden vandaag geëvacueerd worden uit gevaarlijk gebied. Via een zogenoemde humanitaire corridor konden ze uit hun steden en dorpen langs de Russen naar veilig gebied. De meeste, zo'n 20.000, reden met hun eigen auto uit de stad Mariupol. Bussen om mensen te evacueren werden tegengehouden door Russische militairen, zegt de burgemeester. En ook kon er opnieuw geen eten en medicijnen naar de stad worden gebracht. Sinds het begin van de oorlog zijn vijf journalisten overleden. Het gaat om twee Oekraïense verslaggever, een cameraman van Fox News en zijn Oekraïense producer en een Amerikaanse documentairemaker. Dertig journalisten raakten gewond. De premiers van Tsjechië, Slovenië en Polen zijn naar Kiev gereisd om president Zelensky te steunen. Een gevaarlijk reisje, want Kiev wordt al dagen aangevallen door de Russen. En toch doen ze het. Je hoort verslaggever Kiza Hekster. Eerder zei de Tsjechische premier daarover... we willen onze ondubbelzinnige steun voor Oekraïne uitspreken hiermee. De Poolse premier zei dit is een historisch moment. Het gaat niet alleen om ons, maar het gaat over kinderen... die het recht hebben om op te groeien in een vrije wereld het is niet duidelijk of de premiers vanavond weer teruggaan naar Polen of nog even blijven. Iets heel anders dan. Jeukende ogen en armen. De eikenprocessierups komt er weer aan. En dit jaar begint de overlast nog eerder, legt deze bioloog uit. Nou, we hebben de afgelopen weken, we hebben allemaal ervaren, het is al volop lente. Maart temperatuur is hoog, februari temperatuur is hoog. En dat, ja, dus dan hebben die rupsen in hun eitje al voldoende temperatuurblootstelling gehad. Om dus sneller eh, te kunnen reageren. Ja, eind mei kun je er al last van krijgen. De overlast zal wel wat minder zijn, omdat er minder rupsen zijn dit jaar. Het maakt alleen wel uit waar waar je woont. Kijkend naar de vlinderaantallen die afgelopen najaar, eind zomer, begin najaar gevlogen hebben, dan zien we dat vooral het zuiden het aantal veel minder was. Eh, dus dan zijn er ook minder eitjes afgezet. En dus zou je minder rupsen verwachten. En in het noorden ook wel een iets afname ten opzichte van afgelopen jaar, maar veel minder. Eh, dus dan verwachten we de grootste plaagdruk eigenlijk eh, normaal gesproken in het noorden. Het zijn trouwens de rondvliegende brandhaartjes van de rups die voor de klachten zorgen.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 no good. children. time you have to catch a flight started looking much the same, and it's no surprise. Laat mij dan Deborah, Annabelle, about to I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa, Sue. Deborah, Annabelle, about to. a song for you.